Dat heeft een van de advocaten ontdekt, meldt Nieuwsuur. De stukken zijn achtergehouden in een zaak waarbij 232 gezinnen waren betrokken. De fiscus had een toeslag gezet omdat fraude werd vermoed. De Raad van State oordeelde dat het stopzetten niet rechtmatig was. Ook de nationale ombudsman had flinke kritiek op de aanpak van de Belastingdienst. In het oosten van Tanzania zijn bij een botsing tussen een vrachtwagen en een taxibusje zeker 26 doden en 10 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Tanzania komen elk jaar gemiddeld 9000 mensen om in het verkeer. Het land staat bekend om zijn slecht onderhouden wegen. Ook houden automobilisten zich nauwelijks aan de verkeersregels. In Jemen zijn zeker een half miljoen kinderen ondervoed, twee keer zoveel als drie jaar geleden. UNICEF luidt de noodklok over het land waar al drie jaar een bloedige burgeroorlog woedt die inmiddels aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Miljoenen mensen lijden honger en dagelijks sterven er duizenden aan cholera. En er is een nieuw probleem. Sinds een paar weken is in Jemen een tekort aan gas. Wielrenner Peter Sagan heeft voor de derde keer de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem gewonnen. De Slovaak was de snelste in de sprint. Elia Viviani uit Italië werd tweede. De Fransman Arnaud Demar eindigde als derde. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten bewolkt met kans op motregen. Vanuit het noorden opklaringen. Vannacht in het noorden lichte vorst en kans op mist. Morgen eerst droog, later wisselen zon en stapelwolken elkaar af met lokale bui. Het wordt 7 tot 11 graden.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 I am empty, so tell me